om mensen onder druk te zetten zich te laten vaccineren. Directeur Beljaard zei in Nieuwsuur dat het kabinet moet stoppen met onnodig onderscheid maken. Hij wijst erop dat je straks misschien uren in de trein zonder mondkapje mag zitten... en dat je voor een restaurant een testbewijs of vaccinatiebewijs nodig hebt. Hij wil dat ook clubs en discotheken weer open mogen. Dinsdag maakt het kabinet bekend of het vaccinatie- of testbewijs een verplichting wordt vanaf 25 september. De stad Brussel voert hoogstwaarschijnlijk vanaf komende maand een coronapas in voor onder meer horeca en theater. Iedereen boven de 16 moet dan aantonen dat hij is gevaccineerd of recent negatief getest. Als werknemers vaker thuis blijven werken... dan is een aantal grote weg- en spoorbouwprojecten mogelijk niet meer nodig. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het bureau wijst erop dat het huidige systeem is afgestemd op de files... die tijdens de spits worden veroorzaakt door woon-werkverkeer. Het planbureau adviseert thuiswerken te stimuleren... om zo de voordelen ervan vast te houden. Anders vallen mensen weer snel in oude patronen... zegt de hoofdauteur van het rapport. Welke projecten niet meer nodig zouden zijn, zegt het planbureau niet. In Ulvenhout in Noord-Brabant is een man zwaar gewond geraakt... na een steekpartij in een woning. Volgens de politie is de toestand van het slachtoffer zorgwekkend... Over de achtergrond van het steekincident is niets bekend... maar volgens de woordvoerder lijkt het niet te gaan om een overval. De politie heeft meerdere eenheden ingezet om de dader op te sporen. Het weer droog en minimumtemperatuur deze nacht 14 graden. In de ochtend in het zuiden mogelijk een bui. In de middag ook op andere plaatsen. Vooral in het oosten is er kans op onweer. En voor de buien uit stijgt de temperatuur naar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.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 When you come out on the floor, you got that left, right, left. to Leave them coming back for more. You got that step by step. When you come out on the floor, you got that. Ooh, no, no, no, no, no.